Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek dit is het nieuws van NOS op 3. Het Openbaar Ministerie gaat de hoeren hore-speech bij het Amsterdamse koor niet onderzoeken, schrijft NH Nieuws. Vorig weekend riepen mannelijke leden tijdens het Lustrumfeest allemaal seksistische dingen. Vrouwen werden hoeren genoemd en zouden sperma-emmers zijn. Ook werd er gezegd dat de mannen hun nekken zullen breken om hun lul erin te steken. Het OM zegt dat er geen onderzoek komt omdat niemand aangifte heeft gedaan... en het koor zelf een manier heeft om het te onderzoeken en bestraffen. De Engelse voetbalvrouwen zijn gehuldigd. You're all an inspiration. Right everyone, do you know what? It's time to get this party started. There we have it. England have won the Euros. Cue the music. Ja, Het was nog lang gezellig in het centrum van Londen. De Lionesses wonnen gisteren met de Nederlandse coach Sarina Wiegman het EK van Duitsland. Een man die doorreed nadat hij vrijdagnacht twee fietsers aanreed in Eindhoven heeft zich gemeld. Twee fietsers raakten zwaar gewond. De auto sloeg over de kop en eindigde tegen een lantaarnpaal. De man van 22 die achter het stuur zat was gevlucht. Hij zou zich gisteravond hebben gemeld op het politiebureau. En waar wij allang weer de halve wereld over kunnen reizen... hebben ze in Nieuw-Zeeland nu pas vrolijke koppies en dikke tranen op het vliegveld. De grens van het land is weer helemaal open voor buitenlandse reizigers. I'm really excited. I waited for two years to go here. So now I'm finally here. Finally here. Really good. Like, gonna be seeing family after almost two years. And I'm gonna see my nephew for the first time. Amazing. Like, it's been just too long. Too long. <laughs> In maart 2020 gingen de grenzen dicht vanwege corona. Begin dit jaar kondigde Nieuw-Zeeland aan dat het land in stapjes weer open zou gaan. In mei waren de eerste buitenlanders er welkom. En nu kunnen ook reizigers uit bijvoorbeeld India en China weer naar Nieuw-Zeeland toe. Het weer nog. Vanuit het noorden komt er meer zon aan. Het is 19 tot 26 graden. Morgen vooral in het noorden kans op regen. Verder is het zonnig en zomers warm met een graad of 27. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. Een file op de A7 richting Friesland bij Dijk 2 kilometer met zo'n 5 minuten vertraging. Tot zo voor de verkeersinformatie.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 Baby, This Welkom bij het volgende uur van Rainbow Radio Zandvoort. En eh, dit is Ronald voor het eerst achter de knoppen. Hartstikke spannend. Ehm, dit is een uur eh, waarin Wendy Moore eh, zeg maar, haar favorite zou draaien. Alleen, ja, <laughs> Wendy is lekker druk. Die is namelijk aan het soundchecken hier op het plein. En ja, je kunt nog steeds niet op twee plekken tegelijkertijd zijn. Dus het wordt een beetje lastig. Daarom hebben we gekozen om lekker 15 nummers te selecteren uit de top 52 van afgelopen december waarin jullie zelf een rol hebben gespeeld door te kiezen uit 70 nummers die wij gedraaid hebben gedurende het jaar 2021. Daaruit is een lijst tevoren gekomen met eh, ja, uiteindelijk 52 nummers. Want dat is altijd gekoppeld natuurlijk aan de Stonewall rellen. En dat wil zeggen dat we dit jaar top 53 zullen gaan doen. Nu gaan we luisteren naar nummer 1 tot en met 15. Maar gewoon lekker in willekeurige volgorde. Want waarom zou je altijd alles gewoon op volgorde doen? Daar is het vandaag helemaal de tijd niet voor. We gaan lekker luisteren naar Anita Meijer met Why Tell Me Why. carry you Dit is het zomerse ritme van de zee, het strand en een bruisende badplaats. Dit is het zonnige ritme van ZFM. En achtereenvolgens hoorde je Anita Meijer met Why Tell Me Why. En dat was dan zeg eigenlijk de live versie. En die hebben we er speciaal ingegooid. Omdat tijdens de allereerste Pride eh, at the Beach. Hier onder, eh, alweer vijf jaar geleden. Hoewel dat de eerste was. En dit jaar de zesde. Eh, Anita Meijer ook daadwerkelijk hier op het Raadhuisplein aanwezig was. En Why Tell Me Why uit volle borst door de hele menigte werd meegezongen. Daarna een prachtige nummer I Say a Little, say a little Prayer for You van Rita Franklin. En dan dat wonderschone beautiful Beautiful People van Melanie. We gaan door met een lekker eh, vijf nummer En dat is, moet ik even kijken naar de goede knop.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 Maar natuurlijk ook omdat hij gisteren gezongen werd door eh, Wendy Moore in de kerk. En waarschijnlijk ook op een vrouwenfeest. Maar ja, daar mocht ik natuurlijk niet bij zijn. Schijnt een geweldig feest te zijn geweest. Het dak ging eraf daar op het strand bij, bij ons. En eh, nou, eigenlijk alleen maar positieve verhalen. Hier zijn we ondertussen in de studio Golek bezig met de eerste 15 nummers van de top 52. En je hoorde hiervoor, zeg maar, I Feel Love, de studio version van Donna Summer. Lekker op, temping, het eh, op tempo. Ondertussen is hier de parade onderweg naartoe. We zien nog niks aankomen vanuit de voormalige burgemeesterskamer van het raadhuis. wat we zenden uit vanuit locatie. Dus we wachten nog even af en eh, gaan gewoon lekker verder met een eh, prachtig nummer. Eh, wat zeg maar toch een beetje aankondigt waar het vandaag eigenlijk allemaal over gaat. Namelijk Open Your Heart van Madonna. a couple of pieces is het zomerse ritme van de zee, het strand en een bruisende badplaats. Dit is het zonnige ritme van ZFM. En nu moet ik inderdaad wat zeggen, eh, maar ik ben ondertussen even bezig aan het kijken waar ik in de lijst ben gebleven. Ehm, ja, dat is natuurlijk I'm Coming Out van <laughs> Diana Ross. En eh, we hebben niet zo heel veel tijd meer, dus we gaan uh, lekker cover in Sunshine van Pink. En die Sunshine die is ook volop bezig hier aan het plein. Het wordt straks echt een geweldig feestje. Hier komt ze, Cover Me in Sunshine. Doet hij dat? Ja. My Life. De disco-versie van Shirley Bessie. En daar gaat het natuurlijk allemaal over. My Gender, My Pride. En we sluiten het nummer af. Deze uitzending speciaal uitgelast. YMCA. Hoe kan het meer gay? De parade gaat beginnen. Young man, there's no need to feel down. I said, young man, pick yourself off the ground.